u u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 anders te doen. Het wordt ook geen NAVO-missie, geen artikel 5 zoals dat dan heette. Nee, eh, de Europeanen moeten dan echt die peacekeeping eh, mission, die missie gaan oppakken. Wat de VS is niet van plan om troepen te gaan sturen naar Oekraïne. Ook ziet de minister van Defensie Oekraïne niet toetreden tot de NAVO. De Europese Commissie dreigt met juridische stappen tegen Nederland. Het kabinet zou de NS onterecht voortrekken. Een paar jaar geleden besloot het kabinet dat de NS nog tien jaar langer mag doorrijden... op de belangrijkste spoorverbindingen in Nederland. Bedrijven als Arriva, Keolis en Cubus, Cubus vinden dat zij ook een kans hadden moeten krijgen... omdat dat in Europese regels staat. De Europese Commissie wil dat nu ook. Op de spoedeisende hulpposten in Groningen en Drenthe... werden vandaag iets meer botbreuken behandeld vanwege de gladheid. Mensen braken bijvoorbeeld hun elleboog of pols. Vanwege de sneeuw zijn in het noorden bijna 70 rijexamens geschrapt. En Lelystad wil 270.000 euro investeren om straatraces tegen te gaan. De aanleiding is een ongeluk waarbij vorig jaar op een bedrijventerrein een jongen van 18 om het leven kwam. De gemeente wil hekken en slagbomen rond het bedrijventerrein plaatsen. Maar de gemeenteraad heeft kritiek. 270.000 euro voor drie jaar en lossen we het probleem hiermee op. De inwonerspartij denkt van niet. Want meestal als je ergens iets gaat verbieden, verplaatst het probleem zich. We zien liever dan dat de politie daar met regelmaat zich door het buitengebied verplaatst en eh, zal gaan handhaven. Want illegale straatregels zijn gewoon verboden. Maar volgens de gemeente van Lelystad is meer politie inzet niet mogelijk.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 free. 为难。 could not share falls apart, it's so hard to unbreak So don't you ever don't you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 En de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter voor vakbond FNV moeten worden opgeschort... schrijft de huidige voorzitter Tuur Elzinga in een mail aan het personeel van de bond. Volgens Elzinga is er nu te veel intern gekakeel... waardoor het niet over de inhoud kan gaan. Het weer, sneeuw in het noorden bij een graad of 1. Op andere plaatsen bewolkt met hier en daar regen bij 3 tot 6 graden.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 lost my will to carry on, my friend, she said. And you can hear it in my whispered cries for love. I need your blissful touch to carry me away again. So can we roll tonight? Roll through your desert. Can we stop? van Zandvoort, op 106.9 FM.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 that we're cleaning. cleaning. They always be talking that country slang. We like beat the be in the back beating. I be so low from that chiefin'. I love how he keep my body screaming.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

that might change my life. Every time you look at me, my girls be like, girls be like that one may be the one tonight. If